Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland beweert dat het de Oekraïnse stad Kupiansk heeft veroverd. Het is voor de Russen een strategische plaats voor de opmars verder naar het westen. Kupiansk werd in 2022 ook al eens ingenomen door Rusland... maar kwam na een paar maanden weer in Oekraïnse handen. Oekraïne ontkent dat de stad nu opnieuw is veroverd. 3000 medewerkers van het Openbaar Ministerie klagen in een brandbrief over de haperende ICT-systemen op het werk. Die brengen strafzaken in gevaar en tasten de rechtsstaat aan, zeggen ze. Het OM-personeel klaagt ook over bezuinigingen en de hoge werkdruk. De landelijke leiding van het OM gaat praten met het bezorgde personeel... en belooft snel een reactie op de brandbrief. In de kabinetsformatie gaat het komende dag over economie, energie en klimaat. De partijleiders van D66 en het CDA praten samen met informateur Buma... onder meer over het, met het Planbureau voor de Leefomgeving... het Nationaal Klimaatplatform en een vertegenwoordiger van de Klimaatjongeren. Eerder deze week ging het in de formatie onder meer over stikstof en defensie en veiligheid. Utrecht is opnieuw uitgeroepen tot de beste fietsstad ter wereld. De titel is toegekend door een Deens adviesbureau voor fietsmobiliteit. Voor het eerst is Utrecht de Deense hoofdstad Kopenhagen voorbijgestreefd. Volgens het bureau houdt Utrecht bij alle bouwprojecten rekening met fietsers... waardoor bijna een derde van alle verplaatsingen op de fiets gebeurt. Kopenhagen staat nu op plek 2, gevolgd door Gent, Amsterdam en Parijs. Op 12 staat Den Haag en op 23 Rotterdam. Eerder won Utrecht al de titel van de beste fietsstad ter wereld in een ander onderzoek.